Jan van der Putten met het NOS-journaal. Zeker acht gemeenten rongen over overlast die de luchthaven laat uitvoeren. Dat blijkt uit een rondvraag door de NOS onder 31 gemeenten. Twaalf gemeenten hebben nog wel vertrouwen in Schiphol. De berekeningen over de toekomstige overlast bepalen mede hoeveel Schiphol de komende jaren mag groeien. Dit jaar moet er een besluit over worden genomen. Gemeenten zijn bang dat Schiphol de berekeningen te positief presenteert, terwijl zij het idee hebben dat de overlast juist toeneemt. Vorig jaar zijn er 100.000 mensen bijgekomen in Nederland. Er waren meer geboortes dan sterfgevallen, maar er kwamen vooral meer buitenlanders in ons land wonen om te werken of te studeren. Het aandeel asielzoekers nam af. Er wonen nu 17.200.000 mensen in Nederland. In Iran gaan de protesten tegen de regering door. Die begonnen donderdag vanwege de stijgende voedsel- en brandstofprijzen, maar richten zich nu tegen het Iraanse regime. Gisteren kwam bij een betoging een agent om het leven, zegt de Iraanse politie. Aan de kant van de demonstranten zijn meerdere slachtoffers gevallen. Vandaag maakt het Nationaal Archief opnieuw een aantal geheime stukken openbaar. Meestal gaat het om stukken van 20 jaar oud. Vandaag zijn er mogelijk stukken bij over het oorlogsverleden van Willem Aantjes... en over de rellen rond het huwelijk van prinses Beatrix. Het Nationaal Archief weet zelf ook niet wat er in de verzegelde stukken staat. In de gevangenis in Brazilië zijn negen gevangenen gedood bij gevechten tussen twee rivaliserende bendes. Meer dan 100 gevangenen wisten te ontsnappen, maar een groot deel werd later weer opgepakt. Na twee uur hadden de bewakers de zaak onder controle. De achtergrond van de gevechten is de macht over drugshandel. Tot besluit het weer. Droog en af en toe zon, vanmiddag meer bewolking en vanavond regen en veel wind. Het wordt 7 graden. Morgen is het onstuimig met regen en onweersbuien, af en toe zon en veel wind. Aan de noordkust kan het gaan stormen en het wordt morgen 8 graden. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.